uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In het zakendistrict van de Thaise hoofdstad Bangkok zijn explosies te horen geweest. Ooggetuigen melden zeker vier ontploffingen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Het is al weken onrustig in Bangkok. Tienduizenden demonstranten eisen dat de regering opstapt. Volgens de betogende oppositieaanhangers is de Thaise regering corrupt en incompetent. De man die vorig jaar augustus station naar de Bussum zijn ex-vrouw met een mes verwonde en haar vriend doodstak... heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen. Volgens de rechtbank in Amsterdam had de dader de aanval van tevoren beraamd... en was er dus sprake van moord. Het feit dat de vrouw hoogzwanger was en dat zijn dochter erbij was... wordt de man zwaar aangerekend. Minister De Jager laat het voorstel vallen om gezinnen voortaan een minder hoge hypotheek te geven dan mensen zonder kinderen. Gisteren presenteerde de AFM een plan om overkreditering tegen te gaan en De Jager nam dat over. Dat ook rekening gehouden wordt met gezinssamenstelling stuitte op kritiek in de Tweede Kamer. Volgens de jager is in de publiciteit de aanscherping voor gezinnen uitvergroot en is dat niet de kern van het voorstel. De grote spelers KPN, Vodafone en T-Mobile krijgen meer concurrentie op het gebied van snel mobiel internet. Er is een nieuwkomer op de markt, Ziggo, dat daarvoor samenwerkt met UBC. Het bedrijf kocht op een veiling frequentieruimte... waarmee het mogelijk wordt om zeer snel internet op mobiele telefoons aan te bieden. Ook Tele2 heeft zijn positie versterkt. Het bedrijf bood al mobiel internet aan... maar kan dat nu eventueel via een eigen netwerk doen. Op de veiling sleepten verder KPN, Vodafone en T-Mobile frequentieruimte in de wacht. Hoeveel de bedrijven hebben betaald is niet bekendgemaakt.